Zes uur. Jobboot met het NOS-journaal. Van der Bellen, de kandidaat van de Groenen, de Oostenrijkse presidentsverkiezingen gewonnen. Nu de helft van de stemmen is geteld, komt Van der Bellen uit op 53,6 procent. Tegenover 46,4 procent voor zijn rechtspopulistische tegenstander Norbert Hofer. Het campagneteam van Hover heeft zich al neergelegd bij een nederlaag. In Oostenrijk werd rekening gehouden met een nek aan -nek race, maar daarvan lijkt nu geen sprake. Het zuiden van Spanje is getroffen door hevig noodweer. Het gaat om de zwaarste regenval in jaren. In de vissersplaats Estepona is een vrouw van 26 verdronken. Ze was in de kelder van een strandclub in slaap gevallen... en is waarschijnlijk verrast door het water. In Malaga en Marbella zijn straten ondergelopen. Ook zijn bomen omgevallen. Bij de hulpdiensten zijn honderden meldingen van wateroverlast binnengekomen. Het Spaanse KNMI heeft code rood uitgeroepen voor de Costa del Sol... de hoogste waarschuwing voor extreem weer. De grote brand bij een kunststofgroothandel in Waalwijk is overgeslagen naar een pand ernaast. Aan het begin van de middag brak brand uit in het bedrijf. Alle medewerkers konden op tijd wegkomen. Er komt veel rook vrij bij de brand. De dikke rookwolken zijn tientallen kilometers buiten Waalwijk nog te zien. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. De ex-douanier Gerrit G., die verdacht wordt van corruptie, is opgepakt. Gisteren bleek uit stiekem opgenomen gesprekken dat G. tijdens de rechtszaak tegen hem gewoon doorging met zijn praktijken. Hij kwam jaren een jaar geleden op vrije voeten omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Ze is inmiddels overleden. G. is nu weer opgepakt omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor zijn vrijlating. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit geheime opnames... waarin G volop smokkeltips geeft aan een andere crimineel. Ook laat hij weten dat hij nog steeds wil helpen bij de invoer van drugs in de Rotterdamse haven. Het weer vanavond helder, het gaat snel weer vriezen. In Groningen lokaal mist. Vannacht daalt het kwik naar min 3 tot min 8. Morgen opnieuw zonnig en koud. Het wordt tussen 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuiden. Dinsdag meer bewolking, vanaf woensdag zachter en wisselvalliger.